Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. De salariskloof tussen mannen en vrouwen is groter geworden. Twee jaar geleden was hij nog 5%. Nu verdienen mannen gemiddeld dik 7% meer dan vrouwen voor hetzelfde werk, zeggen onderzoekers van de Nijenrode Universiteit. Vaak wordt gezegd dat het salarisverschil komt doordat vrouwen minder goed onderhandelen. Maar daar is deze onderzoeker het niet mee eens. Dan leggen we snel de schuld bij de vrouw. Stel dat dat misschien zo is. We weten ook als vrouwen onderhandelen dat blijkt uit Amerikaans onderzoek, dan wordt dat negatief geïnterpreteerd. En als mannen onderhandelen, wordt dat positief. Dus als je dan nog een keer als vrouw onderhandelt, dan, krijg je een negatief stempel. Hij vindt dat werkgevers beter hun best moeten doen om verschillen te voorkomen. Omwonenden van Schiphol krijgen compensatie voor de geluidsoverlast. Het gaat om 3000 huizen waar vaak vliegtuigen laag overheen vliegen. Zij krijgen een bedrag van 50 tot 2200 euro. Betaalt niet Schiphol zelf, maar de overheid. Die is er in totaal 5,5 miljoen euro aan kwijt. In het dorp Hooghalen in Drenthe was gisteravond een lichte aardbeving. Volgens het KNMI had hij een kracht van 1,9. De beving heeft te maken met gaswinning. In Drenthe wordt uit verschillende kleine velden nog gas gepompt. En oud-Ajax-directeur Mislintat heeft zijn excuses aangeboden aan de club. Hij werd vorige week ontslagen. Mislintat kocht een heleboel spelers die er nog niet veel van bakken. Bij de transfer van Sosa zou er mogelijk belangenverstrengeling zijn. Omdat de makelaar van Sosa in hetzelfde bedrijf als Mislintat werkte. Er loopt nog een onderzoek naar hem, vertelt mijn collega Jeroen Stekelenburg. Hij wacht in goed vertrouwen het, eh, het onderzoek af dat nu naar hem gestart is. Er wordt naar alle transfers gekeken die hij heeft eh, gedaan afgelopen zomer. En ehm, ja, voordat we in allerlei te grote conclusies springen... is dat denk ik het beste ja. wat we kunnen doen. Had hij spijt van dingen nog of eh, iets daar nog over? Nou, hij, nogmaals, hij ging er niet echt inhoudelijk op in. Maar die indruk maakte hij in ieder, in ieder geval niet. Waarschijnlijk horen we over iets meer dan een maand... wat er uit dat onderzoek komt. Het weer, geen regen, weinig wolken en veel zon vandaag. Het wordt zo'n 20 graden op de Wadden tot wel 26 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files worden langzaam maar zeker weer wat korter. In veel gevallen heb je zo'n 5 minuten extra reistijd. Op de A9 is het nog wel wat drukker. Van Alkmaar naar Amstelveen doe je er 10 minuten langer over... tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein. Op de N99 is de vertraging ook 10 minuten van Den Oever naar Den Helder. Daar staat file tussen de afrit Anna Paulona en Den Helder. En op de N203 Alkmaar richting Amsterdam heb je nog 20 minuten vertraging...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 life or death situation, man. Y'all, y'all, y'all don't really understand how I feel right now, man. It's your boy Kanye Titter. Shot Town, what's going on? Uh huh, yeah. Yeah, I drink a boost for breakfast, an insure for dessert. Somebody order pancakes, I just sip the scissor. That right there could drive a sane man berserk. Not to worry, Mr. Ace to the Izzles back to Wizard. How do you console my mom or give a light support? Telling her son's on life support. And just imagine how my girl feel. On the plane, scared as hell that I got look like Emmett Till. She was with me before the deal, she been trying to be mine. She a Delta, so she been throwing that dynasty sign. No use trying to be lying. I've been trying to be signed, trying to be a millionaire. How I used two lifelines in the same hospital where Biggie Smalls died. The doctor said I had blood clots, but I ain't Jamaican man. Story on MTV, and I ain't trying to make a band. I swear this right here, history in the making, man. I really apologize to everyone right now if, if it's unclear at all, man. They got my mouth wired shut for like, I don't know, the doctor said like six weeks know, he had reconstruct, I had reconstructive surgery on my jaw. I looked in the mirror, half of my jaw was in the back of my mouth, man. I couldn't believe it. But I'm still here for y'all right now, man. This is what I got to say right here, though. Yeah turn me up, yeah. Uh, what if somebody from the shadow was ill? Got a deal on the hottest rap label around. But he wasn't talking about coke and birds, it was more like spoken word. Except he's really putting it down. And he explained the story about how blacks came from glory and what we need to do in a game. Good dude, bad night, right place, wrong time, in the blink of an eye. His whole life changed. If you Maysfield. Thank God I ain't too cool for the safe bill. I swear to God, drive a two on a two. I got a lawyer for the case to keep us in my safe. Safe, my dogs couldn't tell if I brother looked like Tom Cruise on Vanilla Sky. It was televised. It's been an accident like Geico. They thought I was burned up like Pepsi did Michael. I must got an angel, cause look how death missed his ass. Unbreakable, what you thought they call me Mr. Glass? Look back on my life like the ghost of Christmas past. Toys at Russ where I used to spend that Christmas cash. And I still won't grow up, I'm a grown ass kid. Swear I should be locked up for stupid that I did, but I'm a champion. So I turn tragedy to triumph. Make me music that's fire. Spit my soul through the wire. Woo. You know what I'm saying? When the doctor told me I had a um, I was gonna have to have a plate in my chin.